Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. zijn twee militairen van de Nationale Garde neergeschoten. Het gebeurde op zo'n 400 meter van het Witte Huis. De twee gardisten zijn in kritieke toestand, meldt de FBI. De schutter is aangehouden en volgens de politie zijn er geen andere verdachten. Over een motief is nog niets bekend. Ondanks maatregelen van het kabinet blijft het cellentekort toenemen. Daarom blijven gevangenen voorlopig twee weken voor het einde van hun straf vrijkomen. Ambtenaren houden er rekening mee dat dit komende zomer nog steeds gebeurt... blijkt uit een document van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kabinet hoopte op meer vrije plekken door gedetineerden vervroegd vrij te laten. Ook werden niet-gevaarlijke veroordeelden niet opgeroepen om hun straf uit te zitten. Maar op die wachtlijst staan inmiddels bijna 3300 mensen. De Hongaarse dirigent en componist Ivan Fischer krijgt de Concertgebouwprijs. Hij wordt onderscheiden vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan het artistieke profiel van het Concertgebouw. Fischer heeft er al meer dan 150 concerten gedirigeerd. Hij staat bekend om zijn originele aanpak. Zo liet hij het publiek in het orkest plaatsnemen... en hield hij concerten voor kinderen en jongeren. Het is de vijftiende keer dat de Concertgebouwprijs wordt uitgereikt. PSV heeft in de Champions League verrassend gewonnen van Liverpool. De Eindhovenaren wonnen met 4-1. PSV kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong na een penalty... maar bij rust stond het gelijk. Door de overwinning staat PSV in de competitiefase van de Champions League nu op de 15e plek.